Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Politie in Oostenrijk heeft een grote antiterreuractie gehouden. Meer dan 60 plekken door het hele land waren invallen. Je hoort correspondent Judith van de Hulsbeek. Het was een grootschalige actie waarbij het ging om het financieren van terreur... van het lidmaatschap van deze twee organisaties. Uh, dus Moslimbroederschap en Hamas die in Oostenrijk als terreurorganisaties gelden... en het witwassen van geld. Onder meer verenigingsgebouwen en moskeeën in Oostenrijk werden doorzocht. 30 mensen zijn meegenomen voor verhoor. Volgens het Openbaar Ministerie in Oostenrijk had de actie niks te maken met de aanslag vorige week in Wenen. De man die in een filmpje zijn wapen leeg schiet op een poster van Geert Wilders... deed dat omdat hij wilde provoceren. Hij zegt tegen Hart van Nederland dat hij benieuwd was naar de reacties op het filmpje. Die reacties zijn er inmiddels. Tweede Kamerleden willen dat de man wordt opgepakt. Geert Wilders heeft aangifte gedaan. In Groningen gaat rond deze tijd de eerste de XL-teststraat open. Per dag kunnen daar 2.500 mensen getest worden. Het zijn ook sneltests, dus binnen een paar uur al weet je of je besmet bent of niet. In totaal komen er door het hele land 20 van dit soort grote testplekken. En tijdens een live-uitzending vanochtend van de lokale omroep in Den Helder... is een auto tegen de muur van de studio gereden. De bestuurder reed per ongeluk hard achteruit en ramde de gevel. Het was live in de uitzending te horen. Nou, ze zijn op zoek. Eh, duizenden kinderen en volwassenen. Oh, oh, oh, oh, dat, dat gaat hier niet goed. Er, er rijdt net een, eh, een auto eh, bij ons tegen... Die, die meneer die rijdt de puin eruit. Dat is even heel minder. Nou, we staan hier tegelijk nieuws te, te, doen. Maar we gaan eens even kijken wat er gebeurd is. Dus ik gooi de muziek erin. Hier is Katrina and the Waves met Walking on Sunshine. Er raakte niemand gewond, maar er is volgens Los Radio wel veel schade. Het weer in het noorden en oosten kan een spatje regen vallen. Op andere plekken schijnt de zon. Het is 13 tot 17 graden. Morgen meer bewolking en misschien een bui.